12 uur. Manning Sampers eh, met het NOS-journaal. De hele gemeenteraad van Zandvoort staat achter de komst van de Formule 1 naar de badplaats. Vanavond werd unaniem ingestemd met een plan om de komende jaren 4 miljoen euro uit te trekken... om het evenement naar Zandvoort te halen. Het geld is vooral bedoeld om het circuit beter bereikbaar te maken. De terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort is nog niet definitief. Het circuit onderhandelt nog met de overkoepelende organisatie van de Formule 1. De politie heeft meer dan 850 tips gekregen over de tramaanslag in Utrecht vorige week maandag. Dat zei de politie in opsporing verzocht. Door de vele tips is nog niet met alle tipgevers persoonlijk contact geweest. In de dagen na de aanslag vroeg de politie onder meer naar camerabeelden... om zo de vluchtroute van de 37-jarige verdachte te kunnen achterhalen. Het UWV krijgt uit Polen nauwelijks informatie over arbeidsmigranten met een WW-uitkering. Dat meldt Nieuwsuur op basis van interne stukken. De Poolse autoriteiten melden wel dat de WW'ers aankomen in Polen. Maar of ze daar dan blijven en of ze aan de verplichtingen voldoen... is voor het UWV lastig te achterhalen. De uitkeringsinstantie probeert al langere tijd om met Polen samen te werken... maar dat levert nog weinig op. Minister Koolmees wil opnieuw kijken naar afspraken met Polen... om misbruik van de WW aan te pakken. Een Boeing 737 MAX 8 zonder passagiers heeft een noodlanding gemaakt op de luchthaven van Orlando in Florida. Kort na vertrek van die luchthaven waren er problemen met de motor, zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. De Boeings van dit type mogen niet met passagiers vliegen... na de twee fatale ongelukken in Indonesië en Ethiopië. Het weer, het blijft vannacht droog en het koelt af naar een graad of 2. De ochtend begint op veel plaatsen grijs met lokaal mist...